Maar alsnog staan mensen lang in de rij. Toevallig zei een buurvrouw het, kijk even naar het nieuws. Dus we hebben vanmorgen nog even gauw gekeken hoe dat precies zat. En eh, ik dacht van ja, dan gaan ze iedereen controleren. Dat gaan ze niet doen, maar eh, ja, blijkbaar hebben ze dat wel voor elkaar. We waren redelijk op tijd. Vergeten dat vier uur eh, voor die tijd maximaal naar binnen mocht. Het wordt wel vrij klappies denk ik zo, als we nou pas halverwege de rij zijn. Het loopt helemaal door naar buiten. Ook op de wegen is het druk met mensen die dit Pinksterweekend weggaan. Ouders krijgen de komende jaren toch meer kinderbijslag. Nu alles duurder wordt en gezinnen moeilijker kunnen rondkomen... vindt het kabinet het wel zo redelijk om die financiële bijdrage voor ouders omhoog te gooien. Het vorige kabinet zei nog dat daar geen geld voor was. Mensen met een ticket voor het festival Lentekabinet hoeven geen nieuwe weekendplannen te maken. Het feest in de buurt van Amsterdam mag gewoon doorgaan. Een natuurorganisatie vond dat de provincie het festival geen natuurvergunning had mogen geven en stapte naar de rechter. Er zijn allemaal podia ingericht en daar staan enorme boksen bij. En die produceren 130 decibel. En je begrijpt wel, die vogels die hier zitten, eh, ja, die hebben daar natuurlijk ontzettend veel last van. Maar de rechter geeft de actiegroep geen gelijk en dus gaat het festival door. Lentekabinet begint morgen en er komen ruim 30.000 bezoekers. Het weer, het is zonnig en dat is het morgen ook. Dan blijft het droog de hele dag en maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland beginnen de files ook wat beter op te lossen. Er staat nog ruim 60 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je dan wel kwijt op de A6 Muiden-Lelystad... tussen Almere Buiten en Lelystad bijna een kwartier... Tussen 10 minuten en een kwartier voor de A9 ook maar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en af het AMC. Een ongeluk op de A10 de Ring Amsterdam tussen afrit Watergraasmeer en Amsterdam Oud-Zuid 5 kilometer. 20 minuten vertraging, de reishok is dicht. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes ook ruim 10 minuten. Een half uur voor de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen de aansluiting met de A9 en omval. En tot rond de 10 minuten voor de N247 richting Hoorn.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 Het eerste doel van 50.000 plekken voor Oekraïnse vluchtelingen... bij gemeentelijke opvanglocaties is bereikt. Die zijn niet allemaal in gebruik. Er zijn ruim 62.000 Oekraïners als vluchteling geregistreerd. Een deel van hen zit bij bijvoorbeeld gastgezinnen. KLM schrapt dit weekende tot 50 vluchten per dag op Schiphol. Er is te weinig personeel voor alle vluchten. Passagiers worden omgeboekt. KLM probeert dit weekende ook de koffers later dan anders aan boord te brengen. Dan hoeven die er niet weer uit te worden gehaald als passagiers hun vlucht niet halen. En het plan om bij een eventuele nieuwe coronagolf de kerstvakantie met een week te verlengen is van tafel. Voorstanders hoopten dat de nieuwe epidemie kan worden ingedampt als er langer geen contact is via de scholen. Maar het RIVM zegt in een nieuw advies dat er geen noodzaak voor is.